Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet denkt nu toch na over een mondkapjesplicht. Gisteren was er een corona-overleg met premier Rutte, ministers en deskundigen. In de Telegraaf staat dat ze het ook hebben gehad over mondkapjes. Die zouden dan bijvoorbeeld verplicht moeten worden in winkels. Vanavond is er ook een overleg met burgemeesters. Daar gaat het over horeca. Mensen in de bediening zouden plastic gezichtsbeschermers moeten krijgen. Of dat gebeurt horen we nog. Voor morgen staat er waarschijnlijk weer een persconferentie op de planning. En over die persconferentie gesproken, dat wordt ook spannend voor voetbalclubs. Vorig weekend gingen sommige supporters uit hun plaat op de tribune. Niet zo coronaproof dus. Verslaggever Arno Vermeulen hoopt op goed nieuws morgenavond. Dinsdag dan zullen er wel nieuwe richtlijnen komen. We mogen aannemen dat het strenger wordt. Maar laten we wel hopen dat ze wel reëel naar het voetbal eh, eh, blijven kijken. En het voetbal wel de kans geven om te overleven. Afgelopen weekend ging het trouwens wel goed op de voetbaltribunes. Daar hielden de meeste fans hun mond wanneer er werd gescoord. Britten die maling hebben aan de coronaregels kunnen vanaf vandaag flinke boetes krijgen. Mensen die besmet zijn of contact hebben gehad met een zieke moeten in quarantaine. Als ze zich daar niet aan houden moeten ze 1000 tot 10.000 pond aftikken. Ook wordt het strafbaar om te liegen tijdens het Britse bron- en contactonderzoek. En een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het TikTok-downloadverbod dat president Trump vandaag wilde laten ingaan. Maar je kunt de app daar nog gewoon downloaden, al is het verbod niet helemaal van de baan, vertelt verslaggever Nando Kastelein. Er komt nog een keer een uitgebreidere behandeling van deze zaak. Daarnaast eh, ligt er nog een andere belangrijke deadline op de loer, 12 november, dat is na de verkiezingen dus. Dat zou het moment zijn waarop de app helemaal verbannen wordt. En de vraag is wat er voor die tijd gaat gebeuren. Dus het acute gevaar voor TikTok is nu even geweken, maar er blijven spanningen. De maker van TikTok heeft een deal gesloten met twee Amerikaanse bedrijven. Die kunnen dan controleren of info van Amerikaanse gebruikers niet terechtkomt bij de Chinese overheid. Maar die deal moet nog worden goedgekeurd. Het weer een bewolkte dag. Vooral in het oosten en zuidoosten valt regen. Ook op andere plekken blijft het niet droog. Het wordt 15 graden in Brabant en 19 in Groningen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. In onze regio langzaam rijdend verkeer op de N99. Vanuit Den Hoever naar Den Helder heb je een half uur vertraging door 5 kilometer file tussen afrit Annapolona en Den Helder. Tot zover de verkeersinformatie.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 We'll be leaving from platform So that Satan the cool profile And you can hear the whistle blow up 500 miles Let it go Time to wake up in every nation. Go feel the vibration that takes me away. Me people stand up to fight desperation as we're raising, raising until the break of day. like the sun. So hold fighting. Me love light keep shining all of the way. Hey. Me people get up to join this foundation as we're raising, raising until the break of day. when the sun comes down. We fight, give it up, we we're rising up like the sun. we can hold on, hold on. The road is clear, so gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place. I will lift you up. We can it Feel the love around when the sun comes down. We like the Another early morning, I'm staring at the sun Rendezvous with a man that's come undone Three empty bottles of wine Remind me of last night The same old sad scenario since you've gone Cause I can not eat, I can not sleep And I still don't understand How this beautiful life in a perfect world could end oh, No Words that cut through glass Turn a love into this mess Now everything's lost and I'm back to nothing again and I truck and I heard a dark voice beside of me.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 At least I'm not a fake. Come, come, unwrap me. Come, come, unwrap me. I'll show you what's me. Close your eyes, don't peek. Now I'm undressing. Unwrap sour candy. Come, come, unwrap me. Come, come, unwrap me. sour candy.